Mautschreurs met het NOS Journaal. Wetenschappers hebben een bewijs gevonden voor een belangrijk deel van de algemene relativiteitstheorie van Albert Einstein. Ze hebben een zwaartekrachtsgolf gemeten, zoals bekendgemaakt op persconferenties in Washington, Pisa en Amsterdam. Zwaartekrachtsgolven ontstaan door bijvoorbeeld een botsing van zwarte gaten en veroorzaken een rimpeling in de ruimtetijd. Einstein ging ervan uit dat ze bestonden, maar achtte ze onmeetbaar. Het onderzoek naar zwaartekrachtsgolven loopt al jaren. In september werd op aarde een signaal gemeten dat anderhalf miljard jaar geleden was vertrokken. Kenners spreken van een ontdekking die gegarandeerd een Nobelprijs gaat opleveren. De Nederlandse economie is in het vierde kwartaal van vorig jaar 0,3% gegroeid. Het is daarmee het zevende achtereenvolgende kwartaal dat de economie groeide, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek in zijn eerste raming. Voor heel vorig jaar bedroeg de groei 1,9%. Schaatser Sven Kramer heeft op de WK afstanden in het Russische Kolomna de 10 kilometer gewonnen. Hij finishte in 12 minuten, 56 seconden en 77 honderdste. Een baanrecord. Het zilver ging naar de Canadees Ted-Jan Bloemen. Jan Kooiman werd derde. Het is de vierde keer dat Kramer goud pakt op de 10 kilometer. Een overgrote meerderheid van de raadsleden zou zich door bedreigingen niet laten beïnvloeden bij de keuze om door te gaan bij de volgende verkiezingen. Dat blijkt uit een onderzoek, een opdracht van raadslid.nu. In Nederland zijn er bijna 9000 raadsleden. 30% van hen heeft meegedaan aan het onderzoek. Slechts 7% van de ondervraagden zou zich door bedreigingen wel laten beïnvloeden bij de keuze om door te gaan. Raadslid.nu heeft het onderzoek laten uitvoeren omdat de laatste maanden veel commotie is. Het weer, vannacht kan het land inwaarts licht vriezen. Morgen opnieuw zon en aan de kustkans op regen. Het is een graad of 7. In het weekend gaat het overal regenen. En dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Het is een normale avondspits tot nog toe, met eh, weinig bijzonderheden gelukkig. Dit zijn de mm, files met de meeste vertraging. Op de A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blaricum en Eembrugge 7 kilometer. Door een eh, ongeluk op de A7 Zaandam richting Hoorn bij Purmerend 9 kilometer file. De weg is wel net weer vrijgegeven. A20 hoek van Holland richting Gouda een ongeluk gebeurt bij Rotterdam Centrum. 3 kilometer file, twee rijstroken dicht.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 Vader was een mooie held, vader was de baas. Vader was een duidelijke mengeling van onze lieve Heer en Sinterklaas. Ben je bang voor het hondje? Hondje bijt niet, papa zegt dat hij niet bijt op een mooie Pinksterdag met de kleine meid. Als het kindje groter wordt, Rosie in de knop. Zou je tegen alle grote jongens willen zeggen, handen thuis en lazer op. Heb u dat nou ook, meneer? Jawel, meneer. Precies als iedereen op een mooie Pinksterdag. Laat ze je alleen. Morgen kan ze zwanger zijn. Kan ook nog vandaag. Het kan van de behanger zijn. Of van een Franse zanger zijn. Of iemand uit Den Haag. Vader kan gaan smeken en gaan preken tot hij purper ziet. Vader zegt pas op mijn kind dat hondje bijt, ze luistert niet. Vader is een hypocriet, vader is een nul. Vader is er enkel en alleen maar voor de centen en de rest is flauwekul. Ik wou dat ik nog één keer met mijn dochter aan het handje lopen kon op een mooie Pinksterdag, samen in de zon. Op een mooie Pinksterdag, samen in de zon. Samen in de zon. Alaaf op zaterdag 13 februari. Na de succesvolle editie van 2015 doen we het in 2016 nog een tunnetjes over. Op zaterdag 13 februari dopen we ons geliefde dorp om tot Scharregat... tijdens het officiële Zandvoort Carnaval. Kom ook en beleef het Zandvoort Carnaval van dichtbij. Toegangskaarten voor het officiële Zandvoort Carnaval... zijn verkrijgbaar bij onze vaste verkopers of bij een van onze officiële verkooppunten... Doobie Zandvoort, Grote Krocht 28... of Sportcafé Zandvoort, Duintjesveldweg 1A. De kaarten zijn in de voorkeurkoop verkrijgbaar voor slechts 2,99 euro per stuk. Aan de deur zijn er evenveel, eveneens kaarten te koop voor 4,99 per stuk. De bekende DJ's zullen weer achter de knoppen staan... deze avond DJ Corona, DJ Lord, Lord Tunner en DJ Dizzy. Daarnaast zal de Hunkemener Band zijn opwachting maken. We gaan er weer een menemorabel feestje van maken. Mis het niet. Het is niet verplicht om in outfit te komen... maar we zouden het wel op prijs stellen... als zoveel mogelijk mensen in thema zouden komen. Door de huidige alcoholwetgeving zijn we helaas genoodzaakt... een 18-plus beleid te voeren. Personen onder de 18 kunnen we daarom helaas geen toegang tot het feest verlenen. Aan de deur wordt er gecontroleerd op leeftijd. Het begint s'avonds om half negen en de locatie is Sportcafé Zandvoort, Duintjesveldweg 1A.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 Naar verwachting bedraagt het aantal af te schieten damherten 4600 stuks. Een motie van GroenLinks en de Partij van de Dieren om de afschieten te voorkomen... werd met 35 tegen 18 stemmen niet aangenomen... GroenLinks en de Partij van de Dieren stemden voor de motie en wilden dat er een alternatieven gezocht gaan worden. Het gaat mogelijk om de groei van het aantal damherten in de Amsterdamse waterduidingduinen en de betrokken van het beesten bij verkeersongelukken tegen te gaan. De meeste statenleden echter vinden dat het afschieten van damherten de enige reële optie is en hebben genoeg van het niet functionerende al afgenomen maatregelen. Als we nu niets doen, wordt het probleem alleen nog maar groter, zei Willemien Koning van het CDA. Partij van de Arbeid statenlicht kind Jellema noemde het besluit doordacht en met pijn in het hart is aangenomen. Haar partij heeft afschout lange tijd opgehouden. De beide partijen hebben al aangekondigd het besluit tot de hoogste rechter uit te vechten. to write to say that I won't be home anymore. For something happened to me while I was driving home, and I'm not the same anymore. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. That is when I saw her as I pulled in outside of the small motel. She was there, and so I walked up to her, asked where I could get something to eat, and she showed me where. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. Ah, only one day away from your arms. She took me to the cafe. I asked her if she would stay. She said, from Tulsa. Only one day away from your arms. The jukebox started to play, and night turned into day as we were dancing closely. All of a sudden, I lost control as I held her charms and I caressed her, kissed her. Told her I'd die before I would let her out of my arms. Oh, I was only 24 hours from Tulsa. I'm ah, only one day away from your arms. I hate to do this to you, but I love somebody new. What can I do when I can never, never? never go home again. Op zondag 13 maart wordt weer de Scheveningen-Zandvoort Marathon gelopen. De enige echte strandmarathon van Nederland. Met de start in Scheveningen en de finish in Zandvoort... wordt de klassieke marathonafstand van 22,195 meter... in één rechte lijn over het strand gelopen. Dus de natuur bepaalt. Dus elke editie is weer uniek. Een geweldige start van het marathonseizoen... waarbij de deelnemers in inspirerende omgeving van strand, zee en duinen... de winter definitief van zich af te schudden. Ga de uitdaging aan en schrijf je in. De Scheveningen Zandvoort Marathon biedt verschillende deelnemersmogelijkheden... individueel, als duo of als teamverband. Bovendien steunen de deelnemers stichting Terra de Soms. Het project Het Vuilersbelt naar de Schone Klas staat centraal... Een bijzonder onderdeel van de Scheveningen Schandvoort Marathon is de Kindrun. In het team van zeven lopen basisschoolkinderen de volledige marathon kampioensafstand in estafettevorm. Het primeur was in 2012. Voor het eerst in het wereld ging een kinderteam de volledige marathonafstand lopen. Een daverend succes. En elk jaar lopen er nu maar liefst zeven kinderteams mee. You saw me crying in the The tears I shed were tears of joy. I know the meaning of contentment. Now I'm happy with the Lord. Just a plain and simple child. couples to the chapel. Get down on your knees and praise. And then your burdens will be lighter. And you'll surely find the way. And you'll surely find the way. ZFM, Westkust, weerbericht. Vanavond zullen de meeste buien verdwijnen. Alleen in het noordoosten en in het Waddengebied valt soms nog wat neerslag. In de nacht is het midden en het noorden van het land kans op een enkele mistbank. Over het zuiden trekt meer bevolking en is de kans op mist kleiner. De temperatuur daalt tot dicht bij het vriespunt... en tijdens de opklaringen kan het een beetje vriezen. Morgen zijn er veel wolkenvelden met zo nu en dan wat zon. In de middag kan vooral in Limburg de zon vaker tevoorschijn komen. Op veel plaatsen blijft het droog en wordt het 5 tot 7 graden. Daarbij staat weinig wind. In de nacht naar zaterdag wordt het wat kouder en gaat het op vele plaatsen licht vriezen. Zaterdag kan het in het noorden nog een tijdje de zon schijnen. De rest van het land heeft te maken met veel bewolking. En geleidelijk wordt de bewolking dikker en zijn er perioden met regen. De maxima liggen op 5 tot 6 graden. In de avond blijft het regenachtig en s'nachts kan het, in het noordoosten van het land... en op de Veluwe tijdelijk sneeuw vallen. <laughs> Zondag wordt een sombere dag met zo nu en dan regen. In de ochtend is de neerslag winters met in het oosten kans op natte sneeuw. In het zuiden kan het 6 graden worden, maar in het noordoosten wordt het niet warmer dan 4 graden. Maandag is het bewolkt, met kans op een bui. Maar de dagen daarna is het voor het grootste deel van de tijd droog. Vooral in de nachten verlopen kouder met enkele graden vorst. Later in de week wordt het wisselvallig. shine so bright. You were amazing. Never so many people wanna be there by your side. And when you turn to me and smile, it took my breath. Ook dit seizoen kunt u weer genieten van de geweldige jazzmuziek. De organisator van deze concerten is de Hanemse bassist Erik Timmermans. Van meet af aan is de bedoeling van deze concerten geweest... dat de liefhebber van jazzmuziek op concertmatige wijze... van kwalitatief hoogwaardige jazz kan genieten. Wereldberoemde artiesten hebben al eens opgetreden. En wie het ook de gast is, u kunt er zeker van zijn dat iedere gast die we uitnodigen...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 De muzici komen maar al te graag optreden in de prachtige theaterzaal die over een uitzonderlijke akoestiek beschikt. De toegangskaarten bedragen 15 euro per concert. Indien u alle concerten wel bijwonen, kunt u een toe aanvragen voor slechts 100 euro.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 bij de school. In de nacht van maandag op dinsdag hebben overlaten... bij de school in gebouwde golf een aantal vernielingen aangericht. Het hek aan de kant van de duinen en twee rollijken zijn vernield. Het meldde wijkagent Olaf Meriande op zijn Twitter-account. Hij en zijn collega's zijn op zoek naar de daders. Ze vragen daarbij de hulp van het publiek. Heeft u in de bewuste nacht iets gezien of gehoord bij de school... aan de Jack van Thijssenweg of heeft u kennis van wie dit op zijn geweten heeft? Meld u dat dan bij de politie via www.politie.nl, via 0900 8044 of via meld misdaad anoniem op 0800 0700. Waarom krijgen leden van het Koninklijk Huis geen bijnamen meer? Een bijnaam is altijd onofficieel. Ze groeien in een samenleving. Het bekendste voorbeeld in de Nederlandse geschiedenis is Willem van Oranje, die Willem de Zwijger werd genoemd. Niet omdat hij stilletjes was, maar omdat hij het achterste van zijn tong niet zo snel liet zien. Ook na Willem van Oranje hebben de Oranjes nog wel bijnamen gekregen. Zo stond koning Willem-Alexander tijdens zijn studententijd bekend als Prins Pils. We gebruiken de bijnamen nu alleen niet zo vaak meer als vroeger. Dat komt vooral omdat we een grotere variatie in voornamen hebben dan vroeger. Dat gaat ook op voor leden van een koninklijk huis. Er was maar één Beatrix. Dus was er geen bijnaam meer nodig om aan te geven over wie je het had. cold-blooded side and the girls down by the strip tease shows go waltzing until the streets on for dreaming now. Manslaughter, dragnets, and the ghosts that sell memories want a piece of the action anyhow. Go. can ask any sailor, and the keys from the jailer, and the old man in wheelchairs know that Matilda's the defendant. She killed about a hundred, and she followed. it's a battered old suitcase in a hotel someplace night watchmen, flame keepers, and good night, Matilda. prachtige walsing Mathilde van Rock Stewart... wil ik graag doorgaan met Pat Boone en April Love. April Love is for the very young.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 Mijn twee uur muziekboulevard zit erop. Ik hoop dat u genoten heeft. ZFM vervolgt de uitwending met ZFM in de avond... een gevarieerd muziekprogramma tot 8 uur... gevolgd door Alternative FM. Dit programma besteedt aandacht aan de nieuwe en onbekende popmuziek... van zowel in als buiten onze regio. Kortom, muziek die nog niet of nauwelijks is te horen op de landelijke zenders. Gepresenteerd door Jaap Koper en Marcus van Dam. Ik wens u een hele goede avond en graag tot volgende week donderdag.